Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in Tilburg tien mannen opgepakt die vermoedelijk lid zijn van de verboden motorclub Satudara. Ze waren bijeen in een café waar een clubavond werd gehouden. De politie was erover getipt. Bij de inval werd een arrestatieteam ingezet. Aanwezigen van wie niet duidelijk was of ze bij Satudara horen, werden weggestuurd. De tien arrestanten brengen de nacht door in de cel en worden na verhoor vrijgelaten. De politie zegt dat er in het Tilburgse café aanzienlijke hoeveelheden contant geld in beslag zijn genomen. Motorclub Satudara werd in 2018 verboden omdat het een criminele organisatie was. Israël en Hamas laten vandaag weer gevangenen en gijzelaars vrij, hebben ze afgesproken. Vanochtend komt een groep Palestijnse gevangenen vrij uit Israëlische gevangenissen. Vermoedelijk zo'n 200 vrouwen en kinderen. Later op de dag volgt de vrijlating van vier Israëlische gijzelaars door Hamas. Gisteren werden de namen bekendgemaakt. Het zijn vier vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar. Het is de tweede uitruil sinds het staakt het vuren in Gaza. Afgelopen zondag kwamen al drie Israëlische gijzelaars en 90 Palestijnse gevangenen vrij. In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de pro-Russische koers van premier Fico. Er werd in bijna 30 steden gedemonstreerd. Voor het regeringsgebouw in de hoofdstad Bratislava stonden zo'n 60.000 betogers. Fico bracht vorige maand een bezoek aan de Russische president Poetin... en keert zich tegen militaire steun aan Oekraïne. Onlangs zinspeelde hij op een vertrek van Slowakije uit de EU en de NAVO. Zijn beleid roept in eigen, steeds, eigen land steeds meer weerstand op. De protesten worden steeds groter. Volgens Fico probeert de oppositie zo met hulp uit het buitenland de macht te grijpen. Het weer, vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. De dag begint nat, later wordt het vanuit het westen droog en het wordt 6 tot 8 graden.